Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Franse ordentroepen doorzoeken met antiterreureenheden en helikopters... het gebied rond twee dorpen ten noordoosten van Parijs. Daar is de vluchtauto van de twee verdachten van de aanslag van gisteren gevonden. Voor de regio is de hoogste alarmfase afgekondigd. Franse media melden eerder dat de twee zich hadden verschanst in een huis... maar die worden nu in de Franse pers tegengesproken. De twee voortvluchtige verdachten zouden vanochtend een benzinestation hebben overvallen de beheerder van dat station herkende de twee. Hij zag zware wapens in de auto liggen, waaronder kalasjnikovs. Leden van het kabinet zijn op een aantal plaatsen bij de herdenkingen vanavond. In een aantal plaatsen gebeurt dat. In aanwezigheid van leden van het kabinet, premier Rutte bijvoorbeeld, die spreekt op de Dam in Amsterdam. En daar zijn ook de minister Ascher en Opstelten bij aanwezig. Staatssecretarissen Dekker en Kleinsma zijn bij een manifestatie in Den Haag. Staatssecretaris Mansveld is in Groningen en de ministers Blok en Plasterk zijn in Rotterdam. Minister Schippers is in Utrecht. Alle bijeenkomsten beginnen om 6 uur, omdat ook op die tijd in Parijs een grote herdenking is. Op het hoofdkantoor van modewinkels Miss Etam en Promise verdwijnen 65 banen. En dat is ongeveer een derde. Het bedrijf wil zich meer richten op de internetverkoop. Miss Etam reorganiseerde twee jaar geleden ook al. Toen verloren 140 mensen hun baan. Afgelopen jaren leed het bedrijf flinke verliezen. Miss Etam slaat niet uit dat er mogelijk op termijn winkels en meer banen verdwijnen. Een commissie onder leiding van Alexander Renoy kan gaat onderzoeken of er veranderingen moeten komen in de wijze van financiering van gemeenten. Daar had de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om gevraagd. Volgens de VNG hebben de gemeenten afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen, maar is de manier van financiering onveranderd. Het weer. Tegen vanavond trekt de regen even weg, maar vannacht gaat het weer licht regenen. Tegelijkertijd gaat het harder waaien. Smiddags, morgenmiddag, Neemt de wind weer af, dan gaat het weer harder regenen en dan is het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knoop het Watergrasmeer en Muiden 5 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en het Gouda 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 8 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor de Botlektunnel 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knopen de 6 kilometer op de parallelbaan.